uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Russische stad Rostov aan de Don zijn gewapende troepen... een van de hoofdkantoren van het Russische leger binnengegaan. Op video's op sociale media is te zien dat militairen en tanks stelling namen op een kruising. Vermoedelijk gaat het om huurlingen van Wagner. Hun leider Prigozhin claimde gisteren dat de Russen zijn legerkamp aan hebben gevallen. Daarna dreigde hij met wraak. Deze nacht lijkt het erop dat Wagnerleden inderdaad vanuit bezet Oekraïne Rusland in zijn getrokken. Ook zijn er berichten van een militair konvooi dat richting Moskou trekt. De Russische veiligheidsdienst FSB roept leden van de Wagnergroep op om geen bevelen van Prigozhin uit te voeren. In Moskou is de beveiliging opgeschroefd. De burgemeester meldt dat er antiterroristische maatregelen zijn genomen in de stad, zoals extra controleposten op de wegen. Ook vannacht zijn luchtalarmen afgegaan in heel Oekraïne. De burgemeester van Kiev meldt dat delen van een raket een woongebouw in de stad hebben geraakt. Daarbij zouden enkele mensen gewond zijn geraakt. Ook zijn er explosies gehoord, onder meer in Kharkiv en Dnipro. Bij een schietpartij in de Haagse wijk Laakkwartier is gisteravond iemand om het leven gekomen. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer in een geparkeerde auto zat. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. De politie heeft niemand aangehouden. De natuur ontwikkelt zich goed op en rond de marker Wadden. Dat zeggen onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit. De kunstmatige eilanden moesten zorgen voor meer biodiversiteit in het Markermeer. Planten, vissen en vogels wisten het natuurgebied de afgelopen jaren goed te vinden.